Gert Kluk met het NOS-journaal. In China lijken de protesten tegen het strenge coronabeleid over te slaan naar andere steden. In Shanghai waren zo'n 300 betogers op de been, meldt persbureau AP. Daarbij werd onder meer geroepen om het vertrek van president Xi. De groep werd door de politie uiteengeslagen. CNN meldt dat in Peking zo'n 100 mensen demonstreren. Ook uit andere steden komen berichten over protesten. Het lijkt erop dat de protesten samenhangen met het strenge covid-beleid en de lockdowns. De Iraanse voetballer die afgelopen week werd opgepakt voor steun aan protesten in zijn land is op borgtocht vrijgelaten. Voria Gavouri werd opgepakt omdat hij steun had betuigd aan de protesten in Iran. Volgens de autoriteiten had hij zich schuldig gemaakt aan propaganda tegen de overheid... en aan belediging van het nationale elftal dat speelt op het WK. In Iran zijn al maandenlang protesten tegen het streng islamitische regime. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zich voor het eerst in weken weer in het openbaar laten zien. Hij was bij een afstudeerceremonie op een militaire academie. Bolsonaro sprak niet met de media en hield ook geen toespraak. Eind vorige maand verloor hij de verkiezingen. Dat verlies heeft hij nog altijd niet publiekelijk erkend. De maancapsule Orion is nu op ruim 400.000 kilometer van de aarde... en daarmee is het afstandsrecord uit 1970 gebroken... meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het is nu nog een onbemande testvlucht. Over een paar jaar moet Orion voor het eerst sinds 72 weer mensen op de maan zetten. Yunus Aktas heeft het Cabarettenfestival gewonnen. Hij kreeg op de 56e editie van het Cabaretfestival zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury heeft Aktas een goed gevoel voor timing en heeft hij een groot, droog komisch talent. Het Cabaretfestival staat bekend als een kweekvijver voor talent. In het verleden wonnen onder meer Herman Vinkers, Pline Bianca en Jandino Asporaat. Het weer bewolkt en regenachtig. In Limburg blijft het vrij lang droog. Bij matige tot vrij krachtige wind wordt het vandaag maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech.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 Yeah, there's something in the air tonight. Way up in the blaze of gold. and we call it love. Sing it back to me, sing it back to me now. Why don't we call it love, call it love? Sing it back to me, sing it back to me now.